Michel Koenen met het NOS-journaal. De komende jaren zullen werkgevers, de zorg en het onderwijs... de meeste moeite hebben om genoeg personeel te vinden. Dat voorspelt het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. In totaal komen er de komende vijf jaar waarschijnlijk ruim een half miljoen banen bij. Mensen met een hbo- of universitaire opleiding maken de meeste kans op een baan... vooral als ze een technische opleiding hebben gehad... En voor liefst 87% van de ICT-beroepen, zoals software- en applicatieontwikkelaars, wordt een tekort aan opgeleide werknemers verwacht. Zuid-Korea en de VS zijn begonnen aan de grootste gezamenlijke luchtoefening ooit. Meer dan 200 vliegtuigen van beide legers worden ingezet. Onder meer 12.000 Amerikaanse militairen doen mee. Zuid-Korea en de VS zeggen dat ze met de oefening zich willen voorbereiden op militair ingrijpen om vrede en veiligheid op het Koreaanse schiereiland af te dwingen. En Noord-Korea ziet het als een provocatie. Politie en vrijwilligers hebben ook de afgelopen nacht doorgezocht naar de vermiste jongen van 15 uit Schiedam. Hij is doof en autistisch en liep vrijdag zonder jas weg van huis. Gistermiddag werd door de politie een Amber Alert uitgegeven. De begeleidster van de jongen zegt dat hij het verstand heeft van een kleuter... en van oude spullen houdt, zoals verroeste wasmachines. Mensen in de omgeving van Schiedam wordt opgeroepen om te controleren... of de jongen afgelopen nacht heeft geschuild in bijvoorbeeld schuren of kelders. In Leiden heeft de brandweer een flat ontruimd met 42 woningen. Dat gebeurde nadat een gezin zich meldde bij de huisarts. De vier familieleden bleken koolmonoxide te hebben ingeademd. Na onderzoek bleek dat de gijzers in 10 appartementen niet in orde waren. De ruim 100 bewoners mochten na de controle weer hun woning in. Het weer, af en toe een bui, maar ook ruimte voor de zon. Het is vrij zacht met 6 tot lokaal 10 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate.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 Little got him, and I'm gonna miss everybody. I don't and flow wild i playing for dust too deep for Little legs I can't be. Tell me please? me by my you God bless you, working on a plan to heaven.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 You know I've been sitting and cussing and tending on that it didn't win a league. Wanna come again, again and again. Now tell me what you are gonna do. Can somebody, anybody tell me why? Hey, can somebody, anybody tell me why?